Jobboot met het NOS Journaal. Het account van de Russische atlete Julia Snova blijkt het doelwit te zijn geweest van hackers... die in het systeem van de antidopingautoriteit WADA zijn doorgedrongen. Stepanova onthulde dat Russische atleten doping kregen met medeweten van de Russische staat. Vorige week was duidelijk dat de database van WADA was gehackt. Naar nou, nu blijkt hebben de daders in het account van Stepanova ingelogd. Daarin staat waarschijnlijk waar ze nu verblijft. De atlete is Rusland ontvlucht na haar onthulling. Het WADA wil van alle atleten weten waar ze zijn voor eventuele dopingcontroles. Op een voormalig schietterrein van Defensie op Terschelling is door getijden en wind veel munitie bloot komen te liggen. Dat meldt de politie. Het voormalige oefenterrein ligt in een natuurgebied aan de westkant van het eiland, waar ook wandelaars komen. De munitie veroorzaakt geen direct gevaar. De politie houdt nu extra toezicht. Het terrein is lastig af te zetten en te bewaken. De explosieve opruimingsdienst zal alle munitie komende week opruimen. De dader van de aanslag in een trein in Zwitserland had geen terroristisch motief. Een woordvoerder van de politie zegt dat een crime passionnel niet wordt uitgesloten. De 27-jarige Zwitser heeft met zijn daad zes passagiers ernstig verwond. Ze liepen brand- en steekwonden op. Onder de slachtoffers is een kind van zes. De dader gooide een brandbare vloeistof in de trein... waarna hij met een mes op de passagiers instak. Hij raakte zelf ook gewond. Het incident vond plaats vlakbij het station van St. Gallen... in het oosten van Zwitserland. Er zaten tientallen mensen in de trein. Ajax heeft in de tweede wedstrijd van het seizoen gelijk gespeeld tegen Roda JC. Het werd 2-2 in de arena. In de slotfase zorgde Roda voor de gelijkmaker. Vitesse moest thuisverlies incasseren. Tegen ADO Den Haag werd het 1-2. Excelsior boekte opnieuw winst. Tegen FC Groningen werd het 2-0. De wedstrijd Pek Zwolle tegen Sparta is nog aan de gang. Het weer vannacht wolkenvelden afgewisseld met opklaringen. Er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af tot zo'n 11 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon. Alleen in het binnenland kans op een bui. Het wordt 21 tot 23 graden. Na het weekend meer zon en hogere temperaturen.